Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 13.000 mensen betrapt op oplichting. In totaal probeerden zij voor een bedrag van 88 miljoen euro te frauderen. Onder hen zijn volgens het Verbond van Verzekeraars steeds meer ondernemers. Net als vorig jaar werd het vaakst gefraudeerd met een motorrijtuigenverzekering, zoals de autoverzekering. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of doen een dubbele claim. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep maandag de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al twee jaar onrustig sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. In het centrum van Aalsmeer heeft een grote brand een winkel en een aantal bovengelegen woningen in aanbouw verwoest. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde snel op om met meerdere wagens het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Meerdere mensen zijn uit hun woning geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Niet gevaccineerde toptennissers zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat ze eerst twee weken in quarantaine gaan. Vorige week zei de immigratieminister nog dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen. En dat een quarantaineplicht geen optie was. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, zou daardoor mogelijk niet kunnen meedoen omdat hij niet wil zeggen of hij is ingeënt. Het weer. Vannacht is er veel bewolking. Hier en daar kan het miseren.